Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een landelijk team van experts gaat de problemen met GHB aanpakken. Steeds meer jongeren gebruiken GHB en de problemen daaromheen nemen toe. Dat blijkt uit de drugsmonitor die staatssecretaris Van Rijn naar de Kamer heeft gestuurd. Van Rijn neemt een plan van het CDA over om een team samen te stellen bestaande uit politiemensen, wijkverpleegkundigen en mensen uit het onderwijs. Het Openbaar Ministerie eist 24 maanden cel tegen een IS-ronselaar. En de man wordt ervan verdacht dat hij zeker drie minderjarige vluchtelingen heeft geronseld voor de strijd in Syrië en Irak. Dat gebeurde in een jeugdinstelling in Tilburg. De man van 31 van Somalische afkomst ontkent de beschuldigingen. en wordt ook verdacht van witwassen van ruim 65.000 euro en van uitkeringsfraude. Een Vlaams parlementslid dat verdacht wordt van moord wordt vrijgelaten. Er is een vormfout gemaakt. De onderzoeksrechter had het aanhoudingsbevel niet ondertekend. Het parlementslid Christian van Eiken werd gisteren gearresteerd. Hij zou in 2014 de echtgenoot van zijn maîtresse hebben doodgeschoten. Hij mag het begin van zijn rechtszaak dus in vrijheid afwachten. De gemeente Zaanstad heeft onvoldoende oog gehad voor de veiligheid van de fietsbrug in Zaandam. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport. Vorig jaar kwam een vrouw van 57 om het leven toen de brug openging terwijl zij erop stond. Er waren onvoldoende signalen dat de brug openging en het beweegbare deel was niet goed aangegeven. De onderzoeksraad waarschuwt dat bruggen vaak op afstand worden bediend en dat een brugwachter dan niet alles ziet. De tentoonstelling over David Bowie in het Groninger Museum wordt met een maand verlengd. De expositie trok al 62.000 mensen en in het voorverkoop zijn nog eens 45.000 kaarten verkocht. David Bowie overleed onverwacht op 10 januari. De tentoonstelling in Groningen zou sluiten op, 1 op 13 maart en er loopt nu tot 10 april.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 Met hierin van, 6 tot, van 4 tot 6 uh, eh, het regionieuws, gepresenteerd door Hans Wassenaar. Aangevuld met hele mooie muziek. En van 2 tot 4 het programma Matchbox met hele mooie muziek die ik uitgezocht heb. En ik hoop dat u het ook mooi vindt. Excuses voor mijn stem, ik ben eh, nogal behoorlijk verkouden. Maar ja, dat, dat gaat hopelijk over de komende twee uur. Um, Bart van der Meer eh, slaat een beetje over. Die gaat andere leuke dingen doen. En ik mag het eh, van hem overnemen. En mijn naam is Willem de Zwart. En achter de knoppen zit Hans Wassenaar. We gaan snel van start met een, stevig nummer van Bond Jovi uit 1986. En het is het nummer You Give Love a Bad Name. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. You said you'd save me, but I don't want to be saved. No, I just want to be loved and to love. Oh. was het prachtige nummer Always van Venice. En het is een nummer alweer uit 1998. Ik heb het genoegen gehad deze band een aantal keren live te zien. En het is absoluut aanraden. Die jongens die zijn zo verschrikkelijk muzikaal. Eén woord, geweldig. Het volgende nummer is een nummer van Fleetwood Mac... van een live album uit 1980. Het is een nummer wat naar mijn idee niet zo heel erg bekend is... maar ik vind het prachtig. Het nummer heet Fireflies. to be the last to leave. Het was het nummer Smile van Brainbox uit 1969. Het was van een debuutalbum met een zeer originele titel Brainbox. Het nummer wat we nu voor u gaan draaien is een eh, nummer uit 1977...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 Kijk ook maar naar de drieërs, hoe goed die kunnen spelen en, en zingen ook trouwens. Het volgende nummer is een nummer van QB in the Blizzards. Het is geschreven door blueslegende Eddie Boyd en het is het fantastische nummer Five Long Years. sitting still like a slave, you know. Five long years, baby, I fought you. I came straight on, straight on, straight on with all of my being. Yeah, yeah, yeah. I'll, I've been mistreated. Eh? And you, you, you know what I'm talking about. she had a knife to put me down. Lord, have mercy. this woman I'll marry, she'll have to carry and bring me, bring me, bring me some food. Yes, I've been mistreated. And you, you, you know what I'm talking about. lijkt de wereld stukken beter. Maar de rottigheid gaat onverminderd voort. Want een moord blijft ook bij zonnig weer een moord. En ook onrecht en bedrog wijken voor het zonlicht toch geen centimeter. Ik heb de laatste tijd veel films over de oorlog kunnen zien en het viel me op dat toen de zon ook scheen Over al die concentratiekampen En dat bovendien ook de jodenster niet voor de zon verdween Ik heb Hitler zien oreren met de zon op zijn gezicht En soldaten zien marcheren in het felste zomerlicht Ach, soldaten zijn maar mensen en die doen gewoon hun plicht. En de rest doet als de zon schijnt. Dood gewoon zijn ogen dicht. Als de zon schijnt lijkt de wereld stukken fijner. Maar de vuiligheid gaat onverminderd door. En ook domheid komt bij prachtig weer vaak voor. En hebzucht en verdriet zijn helaas bij mooi weer niet belangrijk kleiner. Toen op Hiroshima zomaar een atoombom werd gegooid, scheen de dag daarop weer doodgewoon de zon. Als in Rusland, in Siberië, de sneeuw een keer ontdooit, is er toch voor dissidenten geen pardon. In Vietnam scheen al die jaren toch de zon gewoon maar raak. Toen de rotzooi werd ontbladerd als een soort van volksvermaak. Maar we hadden daar tenslotte ook een mooie christentaak. En de zon die schijnt maar door. Al ligt het land nog altijd braaf. de zon schijnt. Kan de wereld mooi en groot zijn, maar het blijft een rotte plek in het heelal. Die geteisterd wordt door leugen en verval, waar geluk wordt omgezet in de zoveelste raket. Doodgewoon, omdat we blind en idioot zijn oorlogzuchtig en van elk gevoel ontbloot zijn. En dat blijft zo tot de laatste mensen dood zijn. leuk toch, die eh, verscheidenheid in muziek. Nadat we eerst QB gedraaid hebben met zijn eh, bijzondere en ook ruige stemgeluid. En dan het verfijnde nummer Als de zon schijnt van, van Robert Long. Beide prachtig. We gaan verder met een nummer van Ten cc uit 1975. Het heet Live is een minestrone. En dat betekent zoiets als een, een vrijbuiter, levende lol en die, eh, die de wereld rondgaat. Ja. Zelfs mij Als een paria onteert En je weet zelf niet meer wie je bent Omdat je het spreken hebt verleerd Als je je door iedereen verlaten weet En als je voelt, ik ben niet vrij Zoek je zo eenzelfde verschijnsel mens Dit was Armand met Zoek je zo eenzelfde verschijnsel mens. Nummer 1967. Armand, een heel bijzonder figuur, heb ik het altijd gevonden. Maar hij heeft heel veel leuke en ja, goede muziek geschreven. Waar dit er een van was in ieder geval. We gaan even verder nog met eh, nog een rustig nummer. En het is een nummer van de Bee Gees en het heet Words. Don't hang, but let me find you gone Cause that would bring tear to me This world has lost its glory Let's start a brand taking them all to me. Dit was een nummer uit de tijd dat de songs nog eh, minder dan twee minuten duurden. Het was Buddy Holly met Peggy Sue Got Married. En het, is uit 19, of het was uit 1959. We gaan verder met Bob Dylan.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 We gaan daaruit met een, de, eh, nummer van de Dire States, Ticket to Heaven. En daarna gaan we naar, het, de reclame, het nieuws en nog een keer naar de reclame. En dan zien we u graag weer terug in de tweede uur. Tot zo. fine and a smile on my face. And my peace of mind and my state of grace. I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan, and he talks to Now I send what I can to the man with a diamond ring.